Dit is Maud Schreurs met het NWS Journaal. VVD-fractievoorzitter Dijkhoff zegt dat de bijstandsuitkering omlaag moet. Wie iedereen heeft, kan er iets meer geld bij krijgen... maar er moet er wel iets voor worden gedaan. Zoals het volgen van een opleiding, solliciteren... of het doen van vrijwilligerswerk. Dijkhoff zei op het VVD-congres dat het te normaal is geworden... dat mensen een uitkering krijgen zonder zich te realiseren... dat die wordt betaald door werkende mensen die belasting betalen. De eigenaren van een sauna in Nederasselt in Gelderland worden verdacht van het stiekem filmen van bezoekers. Een van de camera's zat verstopt in een rookmelder. De zaak kwam in maart aan het rollen toen bleek dat beelden van de beveiligingscamera's waren beland op een porno-website. Op de beelden waren ook speelsters van de Nederlandse handbalploeg te zien. Elf bezoekers die zichzelf herkenden op internet hebben aangifte gedaan. De eigenaar van de sauna in Nederasselt beweerde eerder nog dat de camera's waren gehackt. Filmproducent Harvey Weinstein mag weer naar huis... na de betaling van 1 miljoen dollar borg. Hij gaf zichzelf eerder vandaag aan bij de politie in New York. Weinstein wordt beschuldigd van verkrachting en seksueel wangedrag... tijdens ontmoetingen met twee vrouwen. Hij is vrijgelaten, maar hij moet wel een enkelband dragen... Ook heeft hij zijn paspoort in moeten leveren. De filmproducent is sinds oktober vorig jaar door tientallen vrouwen beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De Russische minister van Sport en het hoofd van het Olympisch Comité geven toe dat er in hun land sprake is geweest van systematisch dopinggebruik. Dat schrijven ze aan het antidopingbureau WADA. Dat had eerder geëist dat Rusland zijn fouten zou erkennen. Met deze dopingbekentenis worden de Russen voldaan aan een van de eisen die door het WADA zijn gesteld aan het opheffen van de schorsing van het Nationale Antidopingbureau RUSADA.